hard to catch the wind and bend it to your will. Even though it's hard to know just how the story. the stone, maybe I'll be whole again one day. Lay me down, lay me down, maybe I'll be whole again. Lay me down. somewhere between heaven and hell. My soul knows where it's been. I want to feel my spirit lifted up and catch my breath sand from the stone. Maybe I'll be whole again one day. Lay me down, lay me down.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 Ze werd gearresteerd op verdenking van staatsgevaarlijke activiteiten. Ze zou hebben meegedaan aan protesten tegen de regering. Amnesty International is nu een week op de hoogte van de zaak. De organisatie gaat ervan uit dat Bahrami is gemarteld en vreest dat ze de doodstraf krijgt. De Nederlandse ambassade krijgt geen toestemming om Bahrami te helpen, omdat ze volgens de Iraanse wet nog steeds Iraans staatsburger is. Zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als Amnesty International probeert meer duidelijkheid te krijgen over de zaak. In Egypte is de onderminister van Cultuur opgepakt in verband met de diefstal van een Van Gogh afgelopen weekend uit een museum in Cairo. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de man van nalatigheid. Het schilderij, dat tientallen miljoenen euro's waard is, werd zaterdag op klaarlichte dag uit zijn lijst gesneden en meegenomen. Later bleek dat het alarmsysteem en verreweg de meeste bewakingscamera's in het museum defect waren. Naast de onderminister van Cultuur zijn ook vier andere ambtenaren van het ministerie opgepakt. En negen functionarissen mogen Egypte niet verlaten. Ook zij zouden nalatig zijn geweest. Pokerspelen via internet kan gelegaliseerd worden. Dat adviseert de commissie aan minister Heers Balling van Justitie. Nu kan er alleen legaal gepokerd worden in de vestigingen van Holland Casino. Volgens de commissie is de vraag naar poker op het internet zo groot dat regulering noodzakelijk is. Er zou een beperkt aantal vergunningen moeten worden afgegeven die aan een termijn worden gebonden. Nederlandse providers zou verboden moeten worden om samen te werken met illegale pokeraanbieders uit het buitenland. Voor het legaliseren van internetpoker moet wel de wet worden veranderd. In Nederland spelen naar schatting zo'n 600.000 mensen illegaal poker, vooral via internet. Het weer vanavond eerst nog buien, daarna droog, morgen geregeld.